Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kerken zijn niet langer een uitzondering op de regel. Het kabinet heeft besloten dat bij een coronabrandhaard in een gemeente ook kerken en moskeeën dicht moeten kunnen. Nu kon de overheid niks dichtgooien bij een groot aantal coronabesmettingen in een gemeente... omdat kerken en moskeeën vanwege de godsdienstvrijheid een uitzonderingspositie hebben. Gemeentes moeten van het kabinet wel eerst naar andere opties kijken om een uitbraak in te dammen... zoals bron- en contactonderzoek van de GGD. Alexei Navalny stopt met zijn hongerstaking. De grote rivaal van president Poetin at de afgelopen drie weken helemaal niks... omdat hij boos was dat hij vastzat in een strafkamp... Artsen in Rusland zeiden dat het zo slecht met Navalny ging dat hij niet lang meer te leven had, zegt correspondent Iris de Graaf. Nou, Navalny eh, gaat nu eten, dus die zorg eh, wordt een stuk minder. Maar hij zegt zich nog wel echt zorgen te maken over gevoelloosheid in zijn armen en benen. Dat heeft hij echt al een paar maanden. En hij wil nog steeds dat, eh, dat artsen die hij vertrouwt hem daarvoor gaan onderzoeken en behandelen. Inmiddels ligt hij in een ziekenhuis buiten het strafkamp. Een man uit Egmond aan Zee moet 6,5 jaar de cel in Vorig jaar werd hij aangehouden op een parkeerplaats met zes boodschappentassen. Daarin zat 87 kilo aan MDMA-brokken. Dat hij vlak daarvoor gemaakt. De man die de drugs wilde kopen uit Rosmalen moet 5,5 jaar de cel in. Voor het tweede jaar op rij is Koningsdag meer een woningsdag. Volgende week dinsdag moet je vooral thuis van de pret genieten. De Amsterdamse omroep AT5 blikt alvast vooruit en vroeg of mensen al een beetje plan hebben. Ik ga lekker eh, met vriendinnen lekker in het park zitten of bootje varen. Wij gaan zuipen, drinken. Hele dag drinken, dag feesten. Beppie heeft er ook zin in. Zij houdt gewoon al haar oranje versiering uit de kast. Nou, ik heb eh, mooie servetten. Ik heb uh, leuk dat oranje allemaal kunnen kopen. En de vlaggen en de bloemen. Ik ga er al naartoe leven naar de Koningsdag. Want eh, we zijn blij dat we weer wat mogen. Ook al mag je dus lang niet alles. De vrijmarkten mogen bijvoorbeeld niet doorgaan. Dus je kunt niet hutje-mutje langs de kleden met oude spulletjes wandelen. Het weer dan nog. Blijft droog vanavond. Kan vannacht licht gaan vriezen. Morgen begint koud, maar de zon laat zich later flink zien. Het wordt uiteindelijk 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg en in de regio is er vooral vertraging op de A10. Op de A10 Noord voor de Koentunnel is de afrit dicht bij Amsterdam Hemhavens.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 Kerken worden beschermd door de vrijheid van godsdienst... maar er zijn uitzonderingen mogelijk als de volksgezondheid in het geding is... vinden de Raad en het kabinet. Het dagelijks aantal nieuwe coronabesmettingen is iets gedaald. De RIVM meldt bijna 9300 nieuwe gevallen. Ruim 300 minder dan gisteren. Maar over de afgelopen zeven dagen gemeten is er nog wel een stijging. In het politiebureau in de stad Rambouillet, vlakbij Parijs, is een agent doodgestoken. Ook de dader is door de politie gedood. En het weer, vanavond en vannacht.